Er zijn vandaag 260 demonstraties, vertelt correspondent Eline Huisman. politie verwacht dat in Parijs honderden of misschien duizenden mensen eh, opgepakt zullen moeten worden... omdat ze komen om de orde te verstoren. Eh, in Lyon werden al enkele tientallen mensen opgepakt eh, morgen of in ieder geval uit elkaar gespeeld. Ehm, desondanks zegt de politiechef, veilig demonstreren is, eh, is mogelijk zolang je je buiten die risicogroepen houdt. In Nederland is de dag van de arbeid niet echt een ding. Al proberen ook bij ons vakbonden vaak aandacht te vragen voor arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Transvrouwen in het Engelse voetbal mogen binnenkort niet meer meedoen bij vrouwenteams. Dat heeft de Engelse Voetbalbond besloten. Deze verslaggever van Sky News heeft de verklaring van de bond gelezen. It says we understand that this will be difficult for people who simply want to play the game they love in the gender by which they identify. we are contacting the registered transgender women currently playing to explain the changes and how they can continue to stay involved in the game. Er zijn zo'n 20 transvrouwen actief in het Engelse amateurvoetbal. De bond gaat ze allemaal benaderen. Ja, de bond wijzigt de regels naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechter. Die heeft bepaald dat de term vrouw alleen mag verwijzen naar mensen die als vrouw geboren zijn. En als jij of je kind de waanzinnige boomhutboeken hebt gelezen, dan ben je niet de enige. Het eerste deel uit die kinderboekenreeks krijgt een boek. Dat is de prijs voor 200.000 verkochte exemplaren in Nederland. En er zijn maar weinig kinderboeken die dat halen. De Australische Andy Griffiths is de schrijver. Hij vertelde eerder aan het Jeugdjournaal waarom zijn verhalen over een boomhut gaan. I guess uh, the treehouse stands for imagination and play away from the ground, away from reality. Because I love to make people laugh. Het draait dus om ontsnappen uit de werkelijkheid en humor. De boomhut heeft dan ook een bowlingbaan, zwembad met haaien en 13 verdiepingen. Tenminste, in het eerste deel. In het laatste boek is de hut 169 verdiepingen hoog. Het weer, goed smeren, blijven hydrateren. Het is heerlijk zonnig bij 24 tot 28 graden. Ja, geniet er nog even van. Vanavond kan er al een buitje vallen en morgen is er echt wat meer bewolking.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 Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow while you're thin enough to slide through. Don't let nothing ride you one. Swallow don't make a summer. That makes me try, try, try, try me try. Sweet mystery that makes me try. It makes ZFM. tell by your eyes that you've probably been quiet. heart. I know war. No, no, no, no. We're too young to die. Too young to die. So many people. So politicians, at uh, this time, I think you better keep your distance.